7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het historische centrum van Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig. De brand brak rond half vijf uit in een straat waar veel monumentale panden staan. Hoeveel panden door de brand in Enkhuizen zijn getroffen is nog onduidelijk. Een aantal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. De gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana heeft de noodtoestand afgekondigd voor het zuidelijke deel van zijn staat. Dat heeft te maken met de tropische storm Sally... die in de Golf van Mexico op het punt staat om uit te groeien tot een orkaan. Het front stevend af op de Amerikaanse golfkust... waar orkaan Laura nog geen maand geleden hield. Tientallen mensen kwamen om het leven... en het noodweer richtte voor miljarden dollar schade aan. De politie heeft in een woonwijk in Sittard een gewonde man gevonden slachtoffer lag op de oprit van een huis. De man zei tegen agenten dat hij was beschoten. Getuigen vertellen dat ze aan het eind van de avond een paar harde knallen hebben gehoord. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de daden wordt nog gezocht. De aanleiding van het schietincident is onbekend. Een magneetvisser heeft uit een kanaal in Assen een kluis vol sieraden opgevist. Er zaten een aantal sleutelbossen, ringen, armbanden en kettingen van zilver en goud in. De magneetvisser heeft de kluis naar de politie gebracht. Die vermoedt dat de sieraden zijn gestolen. Een automobilist is in de Amsterdamse Jordaan met de schrik vrijgekomen toen hij van de kade afreed. De achterkant van zijn auto belandde precies op een aangemeerd bootje. De brandweer kon de auto weer op de kade krijgen. De bestuurder werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar mankeerde niks. Het weer, het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking.